René van Brakel met het NOS-journaal. Kiezers in Marokko ingestemd met een nieuwe grondwet. Volgens voorlopige uitslagen steunt 98,5% de hervormingen... waarbij koning Mohammed bevoegdheden overdraagt aan de premier en het parlement. De koning wil zo voorkomen dat de opstand in de Arabische wereld overslaat naar zijn land. Koning Mohammed houdt wel de leiding over het leger, de rechterlijke macht en de moskeeën. Afrikaanse landen zullen de Libische leider Gaddafi niet arresteren. Volgens leden van de Afrikaanse Unie maakt het arrestatiebevel van het internationaal strafhof het alleen maar moeilijker om het conflict in Libië op te lossen. Op een top van de Afrikaanse Unie waren ook vertegenwoordigers van Gaddafi en de opstandelingen aanwezig. Ze praten over meer toenadering tussen beide partijen. De politie heeft Melanie van 17 uit hardveld giessendam ongedeerd teruggevonden. Gisteren was via een Amber Alert opgeroepen naar het meisje uit te kijken. De zwakbegaafde Melanie was samen met een man van 32 in een huis in Noordoostpolder. De man is aangehouden. De politie zoekt uit waarom het meisje daar was. In Mexico heeft het leger bij een vijf uur durend vuurgevecht 15 leden van een drugsbende gedood. De bende had commando's aangevallen. Ze openden vanuit een huis het vuur op de militairen. Het gevecht duurde ruim vijf uur waarbij zes commando's gewond raakten. Uiteindelijk werden 17 leden van de Los Zetas bende opgepakt. Die staat bekend als een van de gewelddadigste bendes in Mexico. Raadsheer Schalken van het Amsterdamse gerechtshof stapt op vanwege het proces Wilders. Dat zegt hij in NRC Handelsblad. Schalken zegt dat hij door de strafzaak tegen de PVV-leider zoveel haat en hoon over zich heen kreeg dat hij geen rechter meer wil zijn. De 67-jarige Schalken maakte deel uit van het hof dat het OM opdroeg Wilders alsnog te vervolgen. Ook werd hij er door Wilders van beschuldigd dat hij tijdens een etentje probeerde een getuige deskundige te beïnvloeden. Het weer in het noordoosten bewolkt met regen, in het zuidwesten droog en zonnig. Het wordt maximaal 19 graden. Dit was het... Dit is John Sohoka van de ANWB. Er staan momenteel geen files. Ik heb al een overzicht van snelheidscontroles. Die vinden onder meer plaats op de A6 joure lelystad tussen Joure en Emmeloord.